Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met ingrijpende bezuinigingen. Er zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro worden bezuinigd. Daarmee moeten de internationale financiële markten worden gerustgesteld. Het kabinetsplan moet nog naar het Italiaanse lagerhuis. Ook Spanje is bezig met ingrijpende hervormingen om investeerders gerust te stellen. De Spaanse Senaat heeft daartoe in hoog tempo een grondwetswijziging aangenomen. In Egypte zal de leider van de militaire raad, Tantawi, zondag getuigen in het proces tegen de afgezette president Mubarak. Hij was onder Mubarak minister van Defensie. Sinds de machtswisselingen is de belangrijkste leider in Egypte. Ook onder andere de oud-chefstaf van Mubarak en het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst moeten getuigen. Mubarak staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens de volksopstand begin dit jaar a leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Volgens Cohen is het niet onwaarschijnlijk dat het kabinet valt. Hij benadrukte dat hij voor het lijsttrekkerschap heeft gekozen omdat hij een rol wil blijven spelen in de Nederlandse politiek. In de Syrische stad Homs zijn zeker 14 burgers gedood door regeringstroepen. Er wordt al maanden gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Het leger zou in Homs tanks hebben ingezet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé heeft de Syrische regering vandaag beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid en met verdere sancties gedreigd. Het museum Gouda dreigt uit de Nederlandse museumvereniging te worden gezet omdat het een topstuk heeft verkocht om een faillissement te voorkomen. De vereniging vindt dat principieel onjuist. Het schilderij De Schoolboys van Marleen Dumas bracht bijna een miljoen op. De museumvereniging vindt vooral dat het schilderij aan andere Nederlandse musea had moeten worden aangeboden. Het weer. Vannacht en morgen wisselend droog en buien. Morgen de hele dag bewolking en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tap terug bij Pivel Radio, aflevering 739. We zijn dit eh, tweede uur geopend met uh, eh, Eutronica, een, eh, een, dame die helemaal natuurlijk zelf met uh, van computers deze prachtige muziek maakt. Dreaming of Oceans. En ehm, ja, dat gaat natuurlijk een beetje door. Je kunt dat allemaal ehm, natuurlijk naluisteren op mijn website peacefulradio.eu, maar ook via soundcloud.com. En dan typ je IO, IOtronica in en dan vind je al haar muziek. Wij gaan verder in dit eh, programma Peaceful Radio met eh, Creating Abundance van Erik Bergroend. Veel luisterplezier. plezier. even greater financial success in my future. I am financially independent. I make right decisions about money. I make more than I spend. My income goes up each month. angels go before me, and angels bring me everything that's for my highest good. I walk the golden path. I am now on the golden road of success, the golden road of abundance, the golden road of riches. I follow my heart. I feel good about everything I feel good about everyone in my life. And I am fully prepared. I always know what to do. I always know what to say. I am always guided. Because God is in my life. God is guiding me. God is directing willing to receive all that God and the angels have for me, all their abundance, all their beauty, all their joy. There's enough for everyone, including me. I am such a success. I radiate positive energy and success. My subconscious is filled with success patterns. My subconscious is filled with prosperity patterns. My subconscious is filled with abundance patterns. My subconscious feels rich, and all my subpersonalities feel rich. All my subpersonalities are open to abundance, and my inner moneymaker feels Christian met Light and Spirit. Sacred Renaissance Music, zo noemt hij het zelf. Van het label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Zoals ook de laatste cd die ik zo van start zal laten gaan. Dat Essential Touch, verzamel cd van het label New Earth Records. En we gaan naar track 6 luisteren. Al Groomer Gone met eh, Utopia Al Kahira. Mooie titels allemaal, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma.